Dat zei hij bij zijn inauguratie. Colombia wordt al jaren geplaagd door het gewelddadige conflict met de FARC-rebellen. Aftredend president Uribe heeft de guerrilla-beweging keihard aangepakt en de nieuwe president wil op die weg verder gaan. Tijdens de inauguratie van Santos was de minister van Buitenlandse Zaken van Venezuela aanwezig. Dat is opvallend omdat de Venezolaanse president Chavez onlangs de diplomatieke banden met Colombia verbrak. De Canal Parade in Amsterdam heeft 380.000 bezoekers getrokken, bijna 200.000 minder dan vorig jaar. De organisatie van de Gay Pride wijt de lagere opkomst aan het slechte weer, maar is tevreden over het verloop van het evenement. Langs de kanten en op bruggen stonden ook veel bezoekers uit het buitenland. 2100 homo's waren met een cruiseschip uit Scandinavië gekomen. In Finland is tijdens de finale van het wereldkampioenschap sauna zitten een dode gevallen. Het slachtoffer uit Rusland zat met een andere finalist in de sauna toen beide mannen onwel werden. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht waar de Rus is overleden. Finse media melden dat de twee mannen van middelbare leeftijd brandwonden op hun lichaam hadden. Het WK sauna zitten wordt sinds 1999 jaarlijks gehouden. Deelnemers moeten zo lang mogelijk in de sauna met een temperatuur van 110 graden blijven zitten. In de eredivisie heeft PSV zijn eerste overwinning geboekt. De uitwedstrijd tegen Heerenveen werd met 3-1 gewonnen. Toivonen scoorde twee keer en de derde goal kwam van Engelaar. Kopic maakte het doelpunt voor de Friese. Eerder vanavond won NEC thuis met 1-0 van VVV Venlo. En de Graafschap Excelsior werd 3-0, net als Heracles Willem II. Het weer, vooral in het oosten van het land kans op buien. Verder kunnen er mistbanken ontstaan. Komende dag afwisselend zonnig en periode met buien. Mogelijk met onweer. Het wordt 19 tot 23 graden.